Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Raoul Schram. Kortste route naar je weekend. De beste beats op vrijdag. Dit is de Slam Mix Marathon. Over een uurtje. Manage Six in de studio. Later vanavond onder andere nog Alok, Nicky Romero, Frankie Rizzardo, James Hype en nog veel meer. En het is dan. And forth. We go back. Yeah, and forth. Break it down, come on. Let's go. When you nod your head yes Or you wanna say no? What do you mean? When you don't want me to move But you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Since we're running out of time Put your hands up in the air. In de Mix. No. de Slam Mix Marathon. Een uur lang in de mix. no. I'm about to get dark with it, ripping every MC apart with it. I know you wanna be a part of this, while well, I set it on fire like an arsonist. Dance on the floor, set fire to carpet, moving feet real fast, leave a mark on it. Somebody called the fire department, I'ma set it on fire like an arsonist. Satan Chart komt eraan. Zometeen om 4 uur 6. En nu, een uur lang, bij Slam in de Mixmarathon... om het weekend lekker in te leiden. Dit is Noom. Yo, yo, yo. Even een stukje rennen dan. Klein stukje rennen. een klein stukje rennen van de DJ-boef naar de eh, microfoon. was je nou net uh, Curaçao geweest? Ja, vorige week. Zie het ah, Ja, ik zie het aan je. <laughs> ik zie eh, een flinke, flinke ten bij je. Dat kan niet van dit weer zijn hier. Nee, klein weekje naar Curaçao geweest. was erg lekker. Nou, wat goed. Even tussenstop hier in de studio. Want je gaat straks al meteen weer door naar, naar Thailand. Toch? Ja, ik vertrek vrijdag weer. Ja, ah, wat goed. Heb dus, het goed eh, getroffen zo. Ja, heel erg veel zin in. Toffe show. Uh, Onyx, hele grote club in Bangkok. Oké. Eh, dus ja, kijk onwijs naar uit. Wat goed. Ik, ehm, misschien ligt het aan mij, maar ik, ik, heb het idee dat je ook wat harder bent gaan draaien. Of is dat, <laughs> ligt dat aan mij? Dat klopt. Ik Word ik gewoon oud? Ik dacht al aan je gezicht te zien. Ja, ja. <laughs> verbazing, de verbazing. ik, ik, ik, ben altijd wat rustiger van je gewend. toch niet? Ja. Nee, ik ben wel iets, iets steviger gaan draaien. Dat kwam met name door dat ik eigenlijk gewoon de energie miste die ik in mijn set kon ja, geven als het ware. Ik kwam inderdaad wat meer van de tech house hoek. Ja. Eh, en nu probeer ik gewoon de groove die ik toen al deed... wel ja, in wat meer EDM-jasje te steken. Ja. Eh, want ik ben er erg van overtuigd dat mensen toch weer terug willen... naar die dansbare euforische muziek. Eh, dus dat ga ik ze brengen. Ja, wat goed. ik, ik, hoor dat trouwens wel de laatste tijd weer wat vaker. Dat ik toch weer die... Uh, ja, we zeggen dat EDM, daar hangt een beetje wat eh, aan. Van, nou ja. dat is een beetje ouderwets of zo. Maar dat is, dit is toch wel echt wat weer, weer een beetje terugkeert. En zeker natuurlijk in Azië, want daar gaan ze helemaal... Daar helemaal, maar ik denk ook dat langzaamaan hier de mensen er weer op zitten te wachten. Dus de tijd zal liggen. de Afro House weer wat afneemt. en dat, dat dit weer, weer terug gaat keren. weer wat af en handen in de lucht en energie. Let's go. Nou, top. en verder wat, eh, wat zit er de komende tijd voor je aan te komen? Ik zag Tomorrowland ook al... Eh, ja, Tomorrowland Winter ga ik doen. Dus nice. Dat is echt wel eh, een bucketlist dingetje. Heel tof. Zeker. ik ben gevraagd om Don't Let Daddy Know in Ziggo Dome te openen. Oh, wat goed. Dus dat is ook wel echt heel, heel, heel erg tof natuurlijk. Ehm, ja, en verder nog wat toffe shows in de Alpen komende winter. Dus eh, ik mag veel de skis op. Dat Pas op, wel, hè, eh, als je zo hard gaat draaien daar, dan... ja. Eh, <laughs> <laughs> Wien is daar voor, zeg. Ja. Hey, maar oh, wat leuk. Dus goede dingen komen eraan. Ja, een hele hoop nieuwe muziek. een paar toffe remixes komen eraan, officieel. Kan ik nog niet te veel over zeggen, maar... Eentje wel, toch? mogen we dat nog niet zeggen? Nee, eentje. Nee, oh, dat mag... Nee. Oh, nee. <laughs> Oh, en vandaag natuurlijk een nieuwe plaat uit. ja. Like. Dat wil ik ook zeker even benoemd hebben. Ja, ja, nee, goede trick. Ja, dus gaan hem streamen. Ja, helemaal goed. <laughs> hey, goed dat je er was, man. Leuk. Ja, thanks. Jullie bedankt. Het is eh, de vrijdagmiddag van Slam met eh, de beste beats weekend in. Zometeen in de studio Manne Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de